Kees Groot met het NOS-journaal. President Obama houdt meer troepen in Afghanistan. In het half jaar dat hij nog president is... zullen er 8400 militairen in Afghanistan blijven. De bedoeling was dat de troepenmacht zou worden teruggebracht tot 5500. Maar Obama zegt dat de veiligheidssituatie hem dwingt om terug te komen van zijn voornemen. Een Kamermeerderheid wil dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen bij burenoverlast. Nu kunnen ze alleen een waarschuwing geven of overlastgevers uit hun huis zetten. De Kamer wil op voorstel van de VVD dat burgemeesters ook een gedragsaanwijzing kunnen geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iemand opdragen om zijn voortdurend blaffende hond te muilkorven of binnen te houden. De NIP-test moet beschikbaar komen voor alle zwangere vrouwen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers. De bloedtest spoort onder meer het syndroom van Down op. De NIP-test is nu alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met een afwijking. Tegenstanders zijn bang dat ouders eerder voor een abortus zullen kiezen als de test positief is. FNV Bouw wil dat er een meldpunt komt waar buitenlandse bouwvakkers anoniem gevaarlijke werksituaties kunnen melden. Volgens de vakbond zijn veel migranten bang om bij hun baas te klagen, uit angst om weggestuurd te worden. Dit jaar vielen er al 42 doden op bouwplaatsen. Eerder waren dat er ongeveer 67 in een heel jaar. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en tbs tegen een jongen van 18 uit Vechel. Die zou in 2015 zijn zusje van 10 jaar, zijn moeder en zijn oma om het leven hebben gebracht. De verdachte was nog minderjarig toen hij de moorden pleegde, maar volgens het OM is de zaak zo ernstig dat de verdachte toch als volwassene berecht zou moeten worden. De Belg Greg van Avermaat heeft de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo over de streep in Le Lioran en nam daarmee de gele trui over van Peter Sagan. Het weer, is overwegend droog met geregeld zon. Vannacht kan zich nevel of een mistbank vormen. Morgen opnieuw zon, landinwaarts kans op een enkele bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vooral rond Amsterdam een drukke avondspits door talrijke ongelukken. De A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen over 9 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Ouderijn en Vianen 4 kilometer door een kapotte auto. Op de A7 Zaandam-Hoorn bij Avenhoorn 4 kilometer na een ongeluk. Richting Zaandam op de A7 tussen Weidewormer en Zaandam 4. En op de A8 tussen West en Oost staan 6 kilometer na een ongeluk. Tot 7 uur vanavond is er maar één rijstrook open. De A9 naar Alkmaar tussen Batuverdorp en Vels over 10 kilometer. Op de A10 8 kilometer tussen Watergraafsmeer en Nieuwemeer. En 11 kilometer tussen Watergraafsmeer en Knopend Koenplein. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal vielen na een ongeluk. Op de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam tussen Ridderkerk en Sliedrecht 8. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 7 kilometer.